De vier waren in het gebied aan het vechten en haalden de raketinstallatie uit Rusland... waarmee vlucht MH17 uit de lucht werd gehaald. Een door verdachten geplande en georganiseerde operatie Verdachten hebben samen bewust gekozen voor de inzet van een allesvernietigend wapen met het doel om een vliegtuig neer te halen. Alle 298 mensen in het vliegtuig kwamen om het leven. De vier verdachten zijn niet bij de rechtszaak, ze zitten in Rusland. Er zijn bij bijwerkingencentrum Lareb de afgelopen tijd ruim 17.000 meldingen binnengekomen... van menstruatiestoornissen na coronavaccinaties. Mensen zijn bijvoorbeeld heftiger ongesteld of hebben verlaten menstruaties. Ook dit meisje kreeg veel last. Ik ben al vijf maanden ongesteld na het coronavaccin. Het tweede vaccin dat ik gehad heb Um, zijn er problemen met mijn menstruatie gekomen? Anderhalve week, twee weken later. Volgens het bijwerkingencentrum is het nog te vroeg om te zeggen of de menstruatiestoornissen echt een bijwerking zijn van de coronavaccins. Bij een ongeluk op de A50 bij Eindhoven zijn minstens 40 varkens omgekomen. De truck kantelde vanochtend vroeg. Dik 100 dieren overleefden het ongeluk en sommige varkens gingen er op de snelweg vandoor. Inmiddels zijn ze weer gevangen. En de Yummy Veggie Candy snoepjes van Nicolette van Dam zijn gekozen tot meest misleidende product van het jaar. Elk jaar reikt voedselwaakhond Foodwatch het gouden windei uit. Je kon er ook op stemmen. Volgens Foodwatch worden de groentesnoepjes aangeraden voor kinderen... maar bestaan ze bijna voor de helft uit suiker... met wat concentraat bieten of fruitsap. Nicolette van Dam is het niet eens met de kritiek... en zegt dat de snoepjes nooit zijn gepromoot als vervangers... voor echte verse groenten en fruit. Het weer dan nog, het is zonnig en droog. De temperatuur ligt net iets boven het vriespunt vanmiddag. Komende nacht vriest het ook nog een beetje, maar morgen is het bewolkt. En dan loopt ook de temperatuur op naar 5 tot 8 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat één lange file door een ongeluk op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen... tussen Beverwijk-Oost en knooppunt Rottepolderplein.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 En ik ga door met een kerstplaat die eigenlijk niet mag ontbreken. Hier komt John Lennon. Happy Christmas. So this is Christmas. And what have you done? Another je post of overzicht hebben over je inkomsten en uitgaven is niet altijd makkelijk. Hier kun je hulp krijgen om hiermee aan de slag te gaan. Als je vragen hebt, bel dan het Sociaal Raadlid Zandvoort 088 85 55175. Ik herhaal 088 85 55175. En het kan elke woensdag tussen 9 en 12. En ik ga door met Come Home, Rory Fiek. beste ballads hoor je hier op ZFM. I hear the sound me now Facebook een prachtig gedicht tegen en die wil ik graag met u delen. In mijn hoofd heb ik een kastje. Een kastje met daarin stil verdriet. Soms gaat het even open. Bij een geur, een foto of bij het horen van een lied. Dan denk ik aan de mensen die mij in het leven ontvallen zijn. Ik sluit soms snel het kastje om niet te voelen daarvan de pijn. Het liefst had ik in mijn hoofd zo'n kastje niet.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 bin, was ich auch tu. Ich hab ein Ziel natuurlijk Peter Maffay met Doe. Introductiecursus biljarten. In deze introductiecursus leert u van een fanatieke biljarter in vijf lessen de basisprincipes. De kosten zijn 17,50 voor vijf lessen, inclusief koffie of thee. Aanmelden kan door te bellen of te mailen naar Linda Oudendijk. l.oudendijk at plus.zandvoort.nl of telefoonnummer 06 338 03 279 Ik herhaal 06 338 279 En de start is donderdag 13 januari van half 11 tot 12 uur. En de locatie, de blauwe tram.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 Wil je een stap verder zetten in je herstelproces? En wil je weer de regie nemen over je eigen leven? Dan is deze cursus iets voor jou. Wil je je aanmelden? Of heb je vragen? Bel of mail de Herstelacademie 06 33 73 5694 06 33 73 5694.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 Je moest eens weten. haven't walked yet. Your first words have yet to be said. But I swear you'll be blessed. I know you're still just a dream. blues that I ever sing anyway. zoals Elton John met Blessed. Dit jaar vallen de kerstdagen en oud en nieuw in het weekend... waardoor er geen wijzigingen zijn in de afvalinzameling. In Zandvoort zijn de vrijdagochtend 31 december tot en met zaterdagochtend 1 januari... de bovengrondse containers voor papier, textiel en plastic, blik- en drinkpakken afgesloten. Het afval in deze containers is brandbaar. Door ze af te sluiten wordt brand en schade door vuurwerk voorkomen ook zijn van vrijdagmiddag 31 december tot en met zaterdagochtend 1 januari de zelfpersende afvalbakken in het centrum, bij het station en op de boulevard afgesloten. Op diverse locaties worden daarom tijdelijk rolemmers op een standaard geplaatst. De openingstijden van de receptie van Spaanlanden is op vrijdag 24 en 31 december telefonisch bereikbaar van 8 tot half 4. Jesus Christ was born on Christmas Day, and man will live forevermore because of Christmas Day. was Bonnie M met Mary's Boychild. Beginners en gevorderden werken met verschillende materialen in het open atelier. U kiest zelf het onderwerp, landschap of portret... waarbij u adviezen of directe hulp krijgt. Docente is Nelke de Blauw-Ebbing. Dinsdag 11 januari tot en met 5 april van half 10 tot 12 uur. 12 keer kost 130 euro. De locatie is Pluspunt Zandvoort Noord. En ik ga door met Elvis Presley, You're Always On My Mind. Maybe I didn't treat you Quite as good as I should have Maybe I didn't love you Quite as often as I could have. Little things I should have said and done. I just never took the time. You were always on my mind. You were always on my mind. Maybe I never told you. I'm so happy that you're mine. If I made you feel second best, girl, I'm so sorry I was blind. time. as I could have. Maybe I didn't hold you all those lonely, lonely times. And I guess I never told you I'm so happy that you're mine. Maybe I Listen in children, listen to him. Sleep in the snow. Oh, Christmas with every Christmas card I write. Mary in Broad. Dit is het einde van deze uitzending van Lunchroom op de woensdag. Ondanks alle opgelegde beperkingen wens ik u een hartverwarmende kerstfeest. Ik hoop dat iedereen, ondanks deze duistere tijden, optimistisch blijft.